uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten kunnen afscheid nemen van al het gezoem. Na het weekend gaan mbo's, hbo's en universiteiten weer helemaal open. En dat zijn niet de enige versoepelingen, vertelt verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Er mag weer meer binnen worden gesport en dat betekent in elk geval dat de sportscholen weer open mogen met ingang van zaterdag. En tenslotte mogen dan ook de contactberoepen zoals de kappers weer aan de slag met ingang van zaterdag. Moet wel bedenken dat het kabinet nog een definitie definitief besluit moet nemen. In het katshuis waren vandaag alleen de meest betrokken bewindslieden aanwezig. En eh, morgen zijn in de ministerraad alle bewindslieden bij elkaar. Alle details krijg je morgenavond om 7 uur, dan is er weer een persco we blijven nog even bij de persconferentie, want het zal er wat anders aan toe gaan dan dat je tot nu toe gewend was. Gezondheidsminister Kuipers komt met een soort PowerPoint-presentatie om dingen beter uit te leggen. En Irma, of een van haar collega's, staat in een aparte kamer te tolken. In veel landen gebeurt dat al. Het is afwachten of voetbalsupporters van PEC Zwolle Willem II morgenavond de televisie moeten aanzetten. PEC Zwolle heeft de KNVB gevraagd om de wedstrijd uit te stellen omdat veel spelers corona hebben. De KNVB denkt nu na over wat ze met de wedstrijd moeten doen. En Wen en Ya in Oudehands Dierenpark moeten zich voorbereiden op het lege nestsyndroom. Want hun kind van Xing gaat verhuizen. In het wild verlaten reuzenpanda's hun moeder ook rond hun tweede. En daarom haalt Oudehands Dierenpark de panda weg. We gaan naar panda-redacteur Marco Geitenbeek. Bezoekers die hebben trouwens misschien nog wel een kans om Van Xing op bamboe te zien kauwen. Want hij verhuist pas in de herfst naar China. De Verzorgers hopen dat Wu Wen en Xingya na zijn vertrek in beweging komen en zorgen voor een broertje of zusje. Het weer, de mist is weer hardnekkig vandaag. Het blijft daardoor ook fris, 2 tot 5 graden. Alleen in het noordwesten klaart het wat op. Daar is het ook een paar graden warmer. Morgen net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan een paar files. Op de A4 de richting Amsterdam.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 All by a tone. come hang with us. We're stuck in one place. I was down bad to the page. Now light skin me babes. I channel this rage and I clear the room like sage. My eyes trying to keep up, but I know the life is staged.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 in gemeenten waar niet gehandhaafd gaat worden. Ook voor mensen zonder afspraak. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Esme... kent haar al een jaar en zou in die tijd ook ontucht met haar hebben gepleegd, zegt het OM. En binnenkort kan kunstmatige intelligentie worden ingezet bij het opsporen van kanker... zegt een onderzoeker van het Radboud UMC. Nu onderzoeken pathologen foto's om te kijken of er verdacht weefsel op te zien is... maar dat kunnen computersystemen ook. Het weer, morgen op veel plaatsen grijs.